4 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De vier medewerkers van het internationaal strafhof die vastzaten in Libië... zijn iets na middernacht aangekomen in Nederland. Ze verlieten Tripoli gisteravond met een Italiaans regeringsvliegtuig... samen met de president van het strafhof. In Den Haag werden ze herenigd met hun familie. De vier medewerkers zijn een Australische advocaat, een Rus, een Libanees en een Spanjaard. Ze zijn volgens het strafhof tijdens hun gevangenschap goed behandeld... De vier werden sinds begin vorige maand vastgehouden door een militie... nadat ze een gesprek hadden gehad met Saif al-Islam, de zoon van kolonel Gaddafi. Er waren documenten bij hen gevonden die staatsgevaarlijk zouden zijn. Minister Hille van Defensie is teleurgesteld dat Indonesië afziet van het aanschaffen van 80 Nederlandse tanks en in plaats daarvan Duitse tanks koopt. Hij zegt dat het niet goed is voor de relatie met Indonesië. Nederland wilde zo'n 200 miljoen euro verdienen met de verkoop van de Leopard-tanks. Volgens Defensie is het moeilijk om ze aan een ander land te verkopen... omdat er weinig belangstelling voor is. Indonesië kiest voor Duitse tanks... omdat Duitsland meer zekerheid biedt over het aantal tanks en de levertijd. De postcode kanjer van 16,7 miljoen euro is gevallen in het dorpje Zenderen in Overijssel... op postcode 7625. Iedereen die in Zenderen meespeelde met de trekking deelt mee in de prijs. Vrijdag wordt bekend wie de grootste prijs hebben gewonnen. De hoofdprijs van ruim 11 miljoen euro valt op één specifieke postcode. De andere deelnemers uit Zenderen verdelen 5,5 miljoen euro. Er wonen ongeveer 1400 mensen in het dorpje bij Almelo. Het weer, is overwegend droog en zo'n 12 graden. Overdag in het westen bewolkt en kans op een enkele bui. In het oosten vooral in de ochtend zonnig. Het wordt 22 tot 24 graden. Ook morgen kans op regen en de temperatuur loopt dan iets op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Goedemorgen, het is eh, dinsdagochtend 3 juli. Zoals gezegd, de vakanties staan op het punt van beginnen. En daarom de komende weken in Dit is de Nacht een muzikale reis over de wereld in drie nummers. We beginnen dus straks in Amsterdam, via Brussel naar Parijs. Maar eerst Simply Red and The Right Thing. is de nacht. De EO. set your intentions. Dream with care. Tomorrow's a new day. a stroll to the nearest water's edge.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 Ik heb het over Xavier Rudd en the Follow the Sun. Daarvoor zat Simply Red and the Right Thing. Vanaf eh, deze week iedere dinsdagochtend een muzikale reis rond de wereld in drie nummers. Met vandaag als vertrekpunt Amsterdam. De stad die bezongen is in vele evergreens en waar bijna ieder artiest wel inspiratie heeft opgedaan voor het schrijven van een nummer. De muzikale reis rond de wereld zat ik dus vandaag dan ook in eigen land. Maar niet met een Nederlandzalig nummer, maar met een nummer juist geschreven door de ogen van een passant, een toerist. In dit geval Neil Finn, die op een regenachtige koude dag in Amsterdam was. You got the whole day. a trip to Vincent van Gogh, but the line went halfway round the block. And we're looking for a place to rest. Every seat and every bar was set, so we turned back to the Grand Hotel. man, a shadow in us. while conspiracies turn to dust. Hear the sound of cathedral bells, cash ringing at the gates of hell. Fairground hooligans push myself Working at a hotel guest, he blew me a big sarcastic kiss. And the walked in with a monocle and lips so thin. Saw the barman wink as he pulled. myself Het startpunt van een muzikale reis rond de wereld. We zijn begonnen in Amsterdam. Ja, begonnen in Nederland. Vertrokken vanuit Amsterdam. En vanuit Amsterdam gaan we naar België. Bezongen vanuit Nederlands perspectief door het goede doel. Ik heb getwijfeld over België, want dat taaltje is zo zacht. Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili, daar doen ze zo wil niet naar China, dat is met de druk. kan ik heen? Ik kan niet naar Polen. Ik wil niet naar Polen, Dan gaat het toch goed? Stemming en Henk Westbroek in een van hun grootste hits. Het Goede Doel en België uit 1982. En van België gaan we naar Frankrijk. De hoofdstad Parijs, bezongen door Charles als navoer met Je Paris. J'ai vu Paris se réveiller au croissant chaud, au café crème. Paris penché sur ses problèmes. Paris moutard, Paris certif. J'ai vu Paris se déniaiser, Paris bistrot, Paris les potes, Paris les filles qu'on bécote et pelote sur les fortifs. Paris gamberge, Paris vinberge, Paris je t'emmène en goguette sur mon cadre de bicyclette Jette ta peau à déboutonner. Paris les bougeurs, Paris vin rouge, Paris oisif, Paris débauche, mais aussi Paris pas d'embauche, au seuil des usines gardées. J'ai vu Paris le poing brandi et l'âme révolutionnaire, découvrant son front populaire, Paris descendre dans Paris. J'ai vu Paris se passionner pour un roi lui rendant visite. Un condamné qu'on décapite. Une invention, un mot d'esprit. J'ai vu Paris s'époumoner à chanter un air à la mode. faux, mon cul sur la commode. Mais par malheur, j'ai vu aussi Paris la guerre, Paris misère. Paris décomposé qu'on Paris qui n'a plus la parole, vaincu, souffrant et humilié. Paris la grande, Paris la fronde, Paris courage, Paris terne, Paris gazogène et en berne, Paris Londres parachuté. J'ai vu Paris jouer sa vie, Paris ras-le-bol des brimades et sur ses barricades. Paris redevenir Paris. J'ai vu Paris se transformer, s'emballer pour l'automobile. Paris se croire aux mille mille. Paris chauffard, Paris râler. J'ai vu Paris se libérer, Paris blue jean, adieu complexe. Paris égalité des sexes. Paris pilule émancipée, Paris qui grogne, Paris qui cogne, Paris aux urnes prophétiques, Paris qui parle politique et s'enflamme pour Paris en grève et Paris qui rêve, Paris assis cassant la croûte ou pissant sur le bord des routes arrosant les congés payés. Paris d'hier et de toujours, Paris vingt siècles de jeunesse. Pour tous tes amants, tes maîtresses, tu restes le plus grand amour. En dat was het laatste land, Frankrijk. Charles Aznavour en Je Paris uit 1978. En eh, we hadden dus Nederland gehad, België en Frankrijk. Volgende week aan de beurt Spanje, Marokko. En we gaan dan ook naar Zaire. It's is de nacht. Dit is de nacht. Is de nacht. Met Herbert Codé. Herbert Codé. I know you've been afraid. You don't know what to do. You've been lost in the questions. I don't know what to say. I'm sure if I were you. I'd proceed with some caution, but I want you to know when the joy that you feel leaves a terrible ache in your bones. It's the voice. waiting on a girl. Oh, there are no holes in his shoes, but a big hole in his world. Mm. Maybe I'll get famous as the man who can't be moved. And maybe you want me to, but you see me on the news and you'll come running to the corner. Cause you know it's just for you. I'm the man who can't be moved. I'm the man who can't be moved. Cause if one day you wake up De Script in Dit is een Nacht met The Man Who Can Be Moved uit 2008. Daarvoor je Andrew Peterson, The Voice of Jesus. En naast auteur van vier boeken brengt deze singer-songwriter Andrew Peterson op 28 augustus zijn nieuwe album Light for the Lost Boy uit. Dan is het tijd voor de Nachtgedachte. Dat is een vertaling van een songtekst naar het Nederlands. En de tekst is vannacht als volgt. Het was laat gisteravond. Ik voelde dat er iets niet klopte. Er was een andere ziel in mij. Alleen jij. Alleen jij. Uit 1984, Jong at Heart van de Bluebells. Daarvoor zat in de nachtgedachte een vertaling van de songtekst naar het Nederlands... tot Rundgren met I Saw the Light. En zojuist is de Bluebells, een Schotse popgroep... die in de jaren 80 een hit scoorde met Jong at Heart. De groep bestaat niet lang en ieder gaat zijn weg naar twee albums te hebben opgenomen. En dan gaan we van Schotland naar Ierland... want vrijdag zag ik de singer-songwriter uit Dublin, James Vincent McMorrow. Anderhalf uur heb ik met verbazing geluisterd naar de zanger met bijzondere stem. En ik heb me laten vertellen dat deze James Vincent McMorrow zijn kopstem gebruikt gebruikt. Dan zou je denken, kopstem, wat is nou weer je kopstem? Nou, dat is een wijze van zingen, waarbij meer vanuit de hoofdholtes wordt gezongen. En de stembanden worden daarbij anders gebruikt. Waardoor er dan dun, wellicht onnatuurlijk aandoenend... en wat vrouwelijke klinkend soort zang ten horen wordt gebracht.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 Dit is de nacht. De EO. Radio 1 in Dit is de Nacht hoorde je Jackie Wilson met Higher and Higher. En dit was Fleetwood Mac met Seven Wonders uit 1987. En eh, de Griekse historicus Herodotus maakte heel lang geleden een lijst met zeven wonderen. En kent u ze nog? Op stond de piramide van Geops. Colossus van Rhodes op twee, hangende tuinen van Babylon op drie, het mausoleum in Anatolië op vier, Pharos van Alexandrië op vijf beeld van Zeus de Olympia op 6 en de tempel van Artemis in Efeze. Dat was ook een, eh, een van de zeven wonderen die de Griekse eh, historicus Herodotus dus vastlegde heel lang geleden. En Fred Mac zong erover in Seven Wonders. shed those same tears. Driving home to a one man house, still counting years, still counting years. And brother, we're all learning to love again. Cause that was a real you running through the fields of gold wide open. Standing in places no picture contains. That was a real you, windows down. brother say to a phone that never calls. Feel the weight of your father. Matt Kearney, Learning to Love Again hier in Dit is de Nacht. En tot slot de Elman Brothers Band. Jessica is de dochter van gitarist Dickie Betts. Ze is één jaar oud op het moment dat hij het nummer schrijft. Een echte liefhebber van autoprogramma's zal het al vast wel herkennen. Het nummer wordt ook gebruikt als tune voor het programma Top Gear. Is Jessica Instrumental, 1976.